Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Woensdag werden de onderhandelende partijen in de formatie het erover eens dat het eigen risico volgend jaar niet naar 400 euro gaat, zoals de bedoeling was, maar 385 blijft. Om deze bevriezing mogelijk te maken moet de wet worden veranderd en Schippers heeft beloofd dat ze die wetswijziging aan de Kamer zal voorleggen. Ze wijst erop dat hierdoor de zorgpremie wel met 10 euro extra stijgt, omdat het communicerende vaten zijn. In Londen zijn al 430.000 handtekeningen verzameld tegen het verbod op Uber. Vervoersorganisatie Transport for London heeft besloten de vergunning van Uber niet te verlengen... omdat het bedrijf niet meer voldoet aan de regelgeving voor taxidiensten. De Britse minister van Buitenlandse Handel heeft kritiek op dat besluit. Op Twitter schrijft hij dat straks 40.000 chauffeurs zonder werk zitten... en 3,5 miljoen gebruikers in de steek worden gelaten. Iran heeft naar eigen zeggen een succesvolle test gedaan met een nieuwe ballistische raket. De raket heeft volgens Iraanse media een rijkwijde van 2000 kilometer en kan meer kernkoppen dragen. De test komt op een moment dat de spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten zijn opgelopen. President Trump uitte deze week in zijn toespraak tot de algemene vergadering van de VN felle kritiek op Teheran. Hij veegde de vloer aan met het nucleaire akkoord dat zijn voorganger Obama sloot met Iran. Het Amsterdamse Rijksmuseum gaat onderzoek doen naar de herkomst van tien objecten uit de koloniale collectie. Dat schrijft NRC. Het onderzoek moet uitwijzen of de voorwerpen rechtmatig zijn verkregen. Het gaat om onder meer een diamant uit Zuid-Borneo en een kanon uit Sri Lanka. Het museum bereidt zich voor op eventuele claims en overweegt voorwerpen terug te geven die niet rechtmatig zijn verworven. Het weer dan nog rustig herfstweer met geregeld zon en weinig wind. Het is ongeveer 18 graden. En na een koude nacht is het morgen ook zonnig en ietsje warmer. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ik ben John Sahoka van de ANWB.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 Ga je zaterdag 30 september ook mee met een van onze 26 gezellige stadswandelingen? Speciaal voor ANWB-leden, onder begeleiding van een gids. En meedoen is gratis. Kom naar de ANWB-winkel of meld je nu aan op anwb.nl slash wandelweken. Laten we gaan.